Leegwater met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen schuldig bevonden... aan het plannen van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in de buurt van Manchester. De rechtbank acht bewezen dat de twee met automatische vuurwapens... zoveel mogelijk Joodse mensen willen doden. De politie zegt dat het de dodelijkste terroristische aanslag... in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk had kunnen zijn... De twee mannen zouden zijn geïnspireerd door IS. Ze horen begin februari van de rechter hun straf. Drie medewerkers van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn zijn opgepakt voor seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie zegt dat een van hen een meisje van 14 heeft verkracht. De andere twee verdachten zouden ieder ook een minderjarige bewoner van de instelling hebben misbruikt. De instelling in Alphen biedt nazorg voor bewoners en hun familie. En bij nachtdiensten worden alleen nog vrouwelijke begeleiders ingezet. De verdachten van het misbruik zijn 20, 24 en 28 en zitten voorlopig vast. Het Louvre heeft tralies geplaatst voor het balkonraam waar inbrekers ruim twee maanden geleden naar binnen gingen om voor tientallen miljoenen euro's aan juwelen te stelen. De tralies horen bij een reeks maatregelen waarmee het museum in Parijs nieuwe inbraken wil voorkomen. De buit van de roof is nog altijd spoorloos. Serious Request heeft dit jaar al meer dan 12 miljoen euro opgeleverd voor Spieren voor Spieren. 3FM sluit traditiegetrouw de week voor kerst drie DJ's op in het Glazen Huis... om geld in te zamelen voor het goede doel. Het huis staat dit jaar op de markt in Den Bosch. DJ's Barend, Sofie en Mart maken daar 24 uur per dag radio. Vanavond mag het drietal weer naar buiten en wordt de einduitslag bekendgemaakt. Het weer, vannacht klaart het op en kan het vriezen. In de ochtend eerst vooral bewolking, met later ook af en toe zon. En het wordt 1 tot 4 graden, maar het voelt een stuk kouder aan door de noordoostenwind.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 Sube las manos que está esta la apenas empieza. Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Boom Quiero que me agarres con las patas. Como, como, nudo de corbata. Como, como garrapata. Como un chacalaca, como un lo que tengo, todo lo que tengo. Ay, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum, sacalaca, pum, sacalaca, yes.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 Get If you really wanna know, ask Chili. Could I be a silly? Not with T-Bars and all my senoritas are stepping on your felines, but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me.